Dijkers met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk is een man opgepakt die vijf mensen zou hebben doodgeschoten. De lichamen werden gevonden in de buurt van Duinkerken. Volgens de politie heeft de schutter zichzelf aangegeven op een politiebureau. Het gaat om een man van 22. In zijn auto werden wapens gevonden. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. Volgens Franse media had de man wel een zakelijk geschil met het bedrijf van een van de slachtoffers. In het centrum van Delfzijl is vanmiddag brand uitgebroken in een woning boven een winkel. Volgens de brandweer in Groningen raakte niemand gewond. Iedereen kon het pand op tijd verlaten. De brandweer schaalde flink op omdat de brand in dicht bebouwd gebied was. Daarom was het ook lastig om het vuur te blussen. De oorzaak van de brand in Delfzijl is nog niet duidelijk. De oprichter van het Spaanse modeconcern Mango is omgekomen bij een ongeluk. De 71-jarige miljardair gleed uit tijdens een wandeling met familie in een natuurgebied bij Barcelona. Vervolgens stortte die 150 meter naar beneden. Later op de dag vonden hulpdiensten zijn lichaam terug. Modeketen Mango zegt dat de dood van de oprichter een leegte achterlaat bij het bedrijf. Hij opende de eerste mango-winkel in 1984 en inmiddels heeft de keten meer dan 2500 vestigingen. In de Eredivisie heeft Heerenveen thuis weten te winnen van PSV. In de 73ste minuut schoot Nikolajskoe zijn, zijn ploeg op voorsprong. En dat wist PSV niet meer recht te zetten. In de Eredivisie is vanavond ook Fortuna in actie tegen RKC Waalwijk. Daar staat het momenteel 1-0. En zojuist trapte Feyenoord ook af tegen Heracles. Het weer, af en toe nog wat regen. Later vanavond en vannacht trekt die regen naar Duitsland weg. En is het dan 2 tot 6 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt. Valt er ook af en toe weer wat regen.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 Laatste shownieuws, de party update natuurlijk de 10 bovenbeste beste plaats van dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En in het derde uurtje vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Als opening nieuwe muziek. Nou ja, nieuwe muziek in een nieuw jasje gestoken, hè. Nieuwe muziek tegenwoordig. Ja, <laughs> het is schaars de Kassim met Valerie. Hier is een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Warming up voor jouw stapavond, de Nightwalk Mainstage. Onderweg zometeen uh, Belfair, Aaron, K. Gray. Maar eerst die Riverstar en Harry Stone. En Foek met de eh, It Feels Much Better. Doe het hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond. You my morning Pleasure on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C C C FM FM FM FM. Dancing, now I'm dancing. I'm dancing, now I'm dancing. Now I'm dancing, now I'm dancing. I'm dancing, now I'm dancing.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 Gray met Never Stop Dancing in de Kelly G. Shelter Dub. CFM antwoord de Nightwalk. Nightwalk Mainstage, jouw warming up voor jouw stapavond. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Het zit uh, Mariah Carey dit jaar niet mee met kerst. De zangeres is eh, ongekend populair rondom de feestdagen dankzij haar All I Want For Christmas Is You. Maar dit jaar eh, valt haar eh, plan in het water. Ze moet concerten afzeggen. Ze is namelijk een beetje ziek. Het spijt me dat ik geen beter nieuws heb, maar helaas ben ik nog steeds ziek. En moet ik de shows van vanavond en zondag afzeggen, zo schrijft de 55-jarige Carrie op Instagram. Het gaat om optredens in Newark en Belmont. Ik baal hier enorm voor en waardeer jullie steun. Eerder deze week moest Carrie ook al door ziekte een show afzeggen. Dit breekt mijn hart, liet ze toen weten is momenteel bezig met een Amerikaanse Christmas Time Tour. Oftewel, eh, hè, die centjes moeten weer in het laatje komen. Maar ja, eh, laat we eerlijk zijn. Ik, eh, ik geloof vorig jaar of zo, of twee jaar geleden, werd er bekendgemaakt dat ze met de All I Want for Christmas alleen maar aan royalties al gemiddeld een miljoen per jaar binnenharkt. Dus ze doet het zeker <laughs> niet verkeerd, dacht ik zo. Maar in, de, in de dancing gaat het ook heel slecht. Ik hoorde van de week, uit betrouwbare bronnen heb je niet van mij gehoord. Laten we even heel duidelijk zijn, maar Awakening een van de populairste feestjes eh, hier in eh, Amsterdam. Nou ja, hier in Amsterdam. je moet er even een half uurtje voor rijden. 20 minuutjes als je een beetje gas geeft. Maar eh, Awakenings was twee weken geleden was het... Ehm, ja, <laughs> de kaarten waren nog niet eens voor de helft uitverkocht. Normaal gesproken is dat ja, gemiddeld binnen 24, ja, max drie dagen is het gewoon uitverkocht. Maar ook die kaartjes lopen niet goed. Nederland heeft er geen geld in in zijn portemonnee. Of te veel feestjes natuurlijk, dat kan ook. Maar het feest dat Radio 538 op oudejaarsavond in avonds live zou geven gaat niet door. De kaartverkoop voor het evenement ging eh, niet zoals gehoopt. Laat de woordvoerder van Talpa waar Radio 538 onder valt weten. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van ons evenement niet waarborgen. Zoals luisteraars van ons gewend zijn. En daarom hebben we na zorgvuldige overweging besloten het feest niet door te laten gaan. Mensen die een kaartje hebben gekocht voor 538 eh, New Year's Eve krijgen het volledige bedrag terugbetaald. Onder andere Davina Michel, Chris Amsterdam, La Fuente en de Mart Hoogkamer zouden tijdens het oudejaarsevenement optreden. En ja, dat gaat dus niet door. Ja, het is, eh, ja de, de kaartjes worden allemaal duurder van alle evenementen. En eh, ja, mensen hebben toch wat minder geld. En ja, ze moeten keuzes maken. Eh, deze week dat feestje, zaterdag is dat feest, vrijdag dat feest. Ja, welke ga ik? Want ja, die portemonnee die moet wel gevuld blijven natuurlijk. Want eten en drinken, dat moet ook allemaal gebeuren. Dus... En onder de 10 euro voor een of ander mini-hamburgertje... of tegenwoordig vegetarisch eten is eh, erg schaars. Dus eh, het kost allemaal een beetje geld. Dus eh, ja, 538 New Year's Eve in Avals Live gaat dus niet door. Weet je dat ook meteen? CFM Zandvoort Muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond met nu Craft Michael, Jackie en Natalia met Love You More in de Banana Groove remix. Luister maar. stage on ZFM. ZFM, ZFM, ZFM's Nightwalk, Nightwalk. DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Charisma doet het erg goed. Spirit, eh, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of je wel eens naar uh, God Radio hebt geluisterd... maar het schijnt erg populair te zijn. Ik eh, ben niet zo van het geloof, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb daar echt helemaal niks mee. En respect voor mensen die het wel hebben. Laten we even duidelijk zijn, ieder zijn eigen geloof. En eh je hebt het wel of je hebt het niet. Maar eh, ja, muziek over eh, God en alles. Op een of andere manier in de dance doet het er toch heel erg goed. Charisma hoorde je met Spirit. En daarvoor hoorde je Hugel met Set Me Free. Dan is het nu even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 14 december. Want dat is het vandaag, zaterdag 14 december. Uh, laatste weekend en daarna is het kerst. Hè. Volgende week zijn we er nog en dan is het, gaan we naar het kerstweekje toe. Dus, eh hè. Maar eh, de party update, wekelijks feest, iedere zaterdagavond in de Escape in Amsterdam, Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl met onze eigen zoon Raimundo. En eh, ja, hij heeft het druk. Meestal kerst is een hele drukke tijd. En eh, ja, hij heeft me niet de lijst doorgegeven. Dus eh, dat ga je daar allemaal meemaken. Wie die allemaal uitgenodigd heeft. Want Raimundo, eh, Raymond heeft daar de, de line-up in handen. Hij doet daar de agenda's. En ja, ik denk dat het allemaal last minute is gegaan. Dus ja, je gaat het allemaal meemaken. Wie er op, het, op het feestje draait samen met Raimundo in Brainwash. In Escape in Amsterdam. Of check gewoon even de website escape.nl. En even doorlopen komen bij Club R. Daar is vanavond de eh, Throwback, afgekort THRWBCK. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is iets andere muziek als eh, wat Raimundo draait. Dat is namelijk uh, eh, R&B en hiphop. En voor meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je al die informatie. En als je wat hebt met hip-hop en RB, dan moet je zeker naar de Melkweg gaan. De home of hip-hop en RB. Iedere zaterdagavond werkfeestje Encore begint rond de klok van middernacht. Nu tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. De home of hip-hop en RB. En eh, voor meer informatie aan elkaar geschreven... encoreamsterdam.nl of eh, melkweg.nl kan je ook even checken. En eh, ja, lidmaatschap is niet verplicht. Leeftijdsgrenzen vanaf 18 jaar kom je erin en anders niet. Dus neem je legitimatiebewijs mee. Maar als je 17 bent, ja, dan moet je ergens anders naartoe, hè. En de line-up, ik heb geen idee. Want ook die hebben ze niet bekend gemaakt, maar waarschijnlijk de residents zijn sowieso aanwezig. En dan hebben we nog een feestje. Dat is eh, ja, vanavond om 11 uur afgelopen. Ja, tegenwoordig eh, in Amsterdam hebben ze ook eh, overdag feestjes Dat is best leuk. Evenemententerrein. En het is ook overdekt. Dus ja, ik ben er nooit geweest hoor. Ik rijd er wel langs, maar ik ben er nog nooit geweest. Het is de thuishaven. Dagen elke klein 10 uur achter elkaar draait hij. Het is om 1 uur vanmiddag begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. Elke klein in de Thuishaven. En eh, ja, voor meer informatie check eh, thuishaven.nl. Met uh, natuurlijk 10 uur achter elkaar elke klein. En in de lood zijn uh, Corin Cavina, Kaimea, Lahar en Char. En ja, je moet gewoon even kijken. Thuishaven. Iedere, iedere week eigenlijk is het overdag. Dus vanaf 1 uur ben je daar elke week welkom. met allemaal leuke feestjes. Maar vandaag dus elke klein daar 10 uur lange achter de deks. En tot zover ook de party update. Ik lul weer veel te veel. We gaan terug naar de muziek. Filter Freaks nu met Da Feeling. that think we've gotten too radical with our message. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. Every Saturday at ZFM Zandvoort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Terry met Has Anybody Ever Loved Somebody. Uitgebracht op eh, Freeze Records. En daarvoor eh, Max Rion met Revival. En zo werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de radio, op de streams... en eh, ja, tegenwoordig op de indoor festivals. Want de outdoor is een beetje koud, hè. In Nederland in ieder geval. Deze week op 10, Prank met Heat. Op 9, Luc van Dijk met Disco Tetris. Op achter Marlon Hofstad, Fisher en Daddy Trance met It's That Time. 7. Luke Alessi met After 5. Op 6. James Jones en uh, Milushka met uh, La Musa. Op 5. Nick Faciuli en uh, Robert Courtois met Set Me Free. Op 4 Parshaw met The Cool To Be Careless. Op 3 Prospa en Raw met This Rhythm. Op 2 deze week Eats Everything. En die maakt best wel kans om... Eh, ja, ik had hem eigenlijk deze week op één verwacht, maar hij staat nog op 2. Eats Everything met Upside Down deze week op 2. En deze week nog steeds op 1. Adventures of Stevie V. In de remix van uh, met Dirty Cash, Money Talks. Dat heb je zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Nieuwe muziek, promootje. Mattia en Oemig met Groove 144. Luister maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Only on the Nightwalk main stage. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. muziek van Paul Allen met Hear My Call. En daarvoor de Fuzzy Hair met eh, Need It. Dat is een eh, plaatje remix door eh, Milk and Sugar. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Dus goede reden om nog even lekker te blijven luisteren. En eh, lekker op de vrouw te wachten die nog druk aan het make-up is misschien.